1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft tegen acht verdachten celstraffen geëist voor hulp bij mestfraude. Ze zouden jarenlang tientallen boerenbedrijven hebben geholpen... bij het illegaal wegwerken van grote hoeveelheden mestoverschot. Met hulp van administratiekantoren, transporteurs en mestverwerkers... werd gerommeld met apparatuur en documenten. Met die fraude was ongeveer 15 miljoen euro gemoeid. Tegen de hoofdverdachte uit het Brabantse Zomeren is vier jaar cel geëist. Zes familieleden en medewerkers hoorden 18 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Duizenden mensen hebben in de Georgische hoofdstad Tbilisi geprobeerd om het parlementsgebouw te bestormen. Ze eist het ontslag van de voorzitter van het parlement, die zou hebben toegestaan dat een Russische delegatie meedeed aan de plenaire zitting. De relatie tussen Rusland en Georgië is al jaren slecht. De demonstranten en oppositiepartijen zijn bang dat Rusland steeds meer invloed krijgt op het land. De politie schoot met rubberkogels en gebruikte traangas om de demonstranten tegen te houden. Voor zover bekend is het niemand gelukt om het parlementsgebouw in Tbilisi binnen te komen. Nederland heeft vorig jaar voor het eerst 100 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is volgens het CBS een stijging van 3 miljard euro ten opzichte van 2017. Het gaat om zorgkosten in de brede zin van het woord. Behalve medische zorg en de kosten van medicijnen worden daarbij ook kosten voor kinderopvang en welzijn meegerekend. De kostenstijging heeft deels te maken met de vergrijzing, waardoor meer zorg nodig is. Maar ook is de zorg een sector waarin moeilijker bespaard kan worden door te automatiseren. Bij een busongeluk in het noordwesten van India zijn zeker 44 mensen omgekomen. 35 anderen raakten gewond. De bus raakte van de weg en viel diep in een kloof. Er waren 70 tot 80 mensen in de bus. Veel mensen zaten op het dak.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 I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah, can't nobody tell me nothing. nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her.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 Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, tra poche ore, sotto il sole, sotto il sole, di riccione, di riccione, quasi quasi mi pento ci penso più, io non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te E io iniziano video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento levando Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio questo panino E ti prego se fosse come se fosse un come se fosse un Un nuovo sentimento non mi scappa non a casa Non oggi ti gestro con la macchina del tempo Ma lì sono i miei amici per la pelle Parte il campionato e si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle come se fosse lui, come se fosse lui.